Freddy van met het NOS-journaal. Zo'n el komen. Ze bestormden de hekken van 6 meter hoog bij de grens en probeerden eroverheen te klimmen. Vijftig Marokkaanse en Spaanse grensbewakers raakten gewond bij de bestorming, melden de Spaanse autoriteiten. De migranten zijn teruggestuurd. Twee van hen wisten bovenop de hekken te komen. Zij raakten gewond door het prikkeldraad daar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het regent klachten bij de staatsloterij vanwege een storing in de lotenchecker op de site. Daardoor kregen sommige deelnemers aan de oudejaarstrekking onterecht de mededeling dat er op hun lot geen prijs is gevallen. Of mensen ook meldingen hebben gekregen dat ze wel in de prijzen zijn gevallen, terwijl dat niet zo is, wordt ook nog onderzocht. De storing was alleen bij de lotenchecker. Daar kunnen mensen hun lotnummer invullen, waarna ze zien of ze iets hebben gewonnen. De uitslagen staan wel goed op de pagina waarop alle winnende lotnummers onder elkaar te zien zijn. De staatsloterij adviseert deelnemers om hun loten voorlopig te bewaren. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit in Istanbul vannacht. De Turkse politie maakt nog steeds jacht op de dader, die na de schietpartij wist te ontkomen. Hij schoot om zich heen in nachtclub Reina, die populair is bij toeristen. En 39 mensen werden gedood, onder hen waren 15 buitenlanders. Zeker 70 mensen raakten gewond. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. De dader was volgens ooggetuigen verkleed als kerstman, maar de Turkse premier spreekt dat tegen. De Turkse president Erdogan zegt dat de mensen achter de aanslag erop uit zijn om chaos te creëren. Het weer, vanuit het westen af en toe regen. Vanavond in het zuidoosten ook wat natte sneeuw. En in de heuvels in Limburg kan die sneeuw misschien even blijven liggen. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen is het droog, af en toe zonnig.